Jan van der Putten met het NOS-journaal. Gemeenten in Boffen door de economische crisis. Sinds 2008 is de werkloosheid daar fors gestegen. Vooral in Rozendaal en Os gaat het slecht. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten, waarin jaarlijks de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Opvallend genoeg is de Brabantse gemeente Den Bosch een van de meest aantrekkelijke plaatsen na Amsterdam en Utrecht. In Egypte zijn vandaag en morgen presidentsverkiezingen en dat is voor het eerst sinds de val van president Mubarak in februari vorig jaar. Ruim 50 miljoen Egyptenaren kunnen hun stem uitbrengen op 13 kandidaten. Vier van hen worden gezien als kansrijk. Twee komen uit de hoek van de moslimbroederschap, twee anderen hebben geen religieuze achtergrond. Onder de nieuwe kinderasielwet zouden hooguit 500 kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. UNICEF Nederland en Defence for Children hebben dat gezegd in Nieuwsuur. Volgens het wetsvoorstel komen asielkinderen die langer dan 8 jaar in Nederland zijn in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel blijft tegen de wet. In Rotterdam-Zuid zijn zes mensen aangehouden op verdenking van drugshandel. Ze werden opgepakt bij invallen in tien verschillende panden. Er werden harddrugs en duizenden euro's in beslag genomen. Om de drugsoverlast te bestrijden heeft de politie in Rotterdam-Zuid een speciaal drugsteam opgericht. In de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten is het korte tijd onrustig geweest. Gevangenen weigerden terug te gaan naar hun cel, omdat er al twee dagen geen stromend water was. De oproeppolitie stond klaar om in te grijpen toen gevangenen teruggingen naar hun cel. In maart meldde minister Spies van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer dat de gevangenen op Sint Maarten klagen over de slechte hygiëne in de gevangenis. Het weer nog opklaringen met kans op nevel of mist. Verder zonnig. In de loop van de middag enkele regen- dan onweersbuien. Het wordt broeierig warm. Maxima 20 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?